Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. President Biden wil een strengere wapenwet in Amerika. In een toespraak vraagt hij zich af hoeveel schietpartijen zijn land nog aan kan. Over the last two decades, more school-age children have died from guns than on-duty police officers and active duty military combined. Think about that. Een duidelijke boodschap zou je denken, maar het is niet voor het eerst dat een Amerikaanse president zoiets zegt. It's impossible to make sense of such violence and suffering. A school filled with innocent children became the scene of terrible violence. This is a political choice that we make to allow this to happen every few months in America. En ook nu lijkt het slechts bij een plan te blijven. Biden wil dat de verkoop van semi-automatische wapens stopt... en dat iedereen die een wapen wil kopen eerst wordt gecheckt. Maar daarvoor heeft hij een meerderheid nodig in de Senaat... en die lijkt er niet te zijn. Ga je op vakantie vanaf Schiphol, piek dan niet te vroeg. Want je bent vanaf vandaag pas 4 uur voor vertrek welkom. Door alle drukte komen mensen steeds vroeger met hun koffers en nekkussentjes in de rij staan. En dat werkt de boel juist erg tegen. Ook omdat incheckbalies zo vroeg meestal nog helemaal niet open zijn. En als je vakantie naar Spanje gaat, dan is dat weer wat minder gedoe. Je hoeft er geen coronapas meer te laten zien. Eerder stopten ook veel andere landen ermee, zoals Italië, Groot-Brittannië en Griekenland. Voor een tripje naar Frankrijk en Turkije moet je wel nog kunnen laten zien dat je bent ingeënt getest of hersteld van corona. En Queen Elizabeth slaat een speciale kerkdienst voor haar vandaag over. De Britten vieren deze dagen dat de koningin van 96 al 70 jaar op de troon zit. Maar de dienst vandaag is te veel. De gezondheid van Elizabeth is broos. Gisteren was ze er wel bij toen een grote militaire parade langs haar paleis in Londen trok. Deze koningshuisfans hadden ook een topdag. We love it. Love it. We love it. Queen. We slept overnight sitting on chairs because we want to be the first to the gates of Buckingham Palace to see the Queen. Hip hip hooray, hip hooray, and God save the Queen. that's why we're here. Het weer nog, de dag is zonnig en eh, droog. Het wordt 18 graden op de Wadden, 25 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Tussen Schiphol en Diemen-Zuid rijden er tot zaterdagochtend veel minder treinen door een kapot spoor.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 grabbed my hands and you smiled as you kicked me right out my own sentence. chance to be honest. I'm happy for you. The goals using my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it.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 De overheid schiet tekort in de zorg voor jongeren die het criminele pad op zijn gegaan. Gespecialiseerde jeugdhulp die door de rechter wordt opgelegd... is vaak niet beschikbaar of er zijn lange wachttijden. Om grensoverschrijdend gedrag in de sport aan te pakken... is jaarlijks ten minste 16 miljoen euro nodig. Sportkoepel NOC-NSF heeft dat laten berekenen. En in sommige gebieden in Nederland moet de uitstoot van stikstof met 70 tot 80 procent worden verminderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Gelderse Vallei en de Peel in Noord-Brabant.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 I ache again. I'm over you. the rain to cleanse my skin. I wake again. I'm over you. take my I'd be floating in midair And a broken heart would just belong To someone else down there Mm. floating like a butterfly, so charming.